Het circuit kan doorgaan. De Internationale Autosportfederatie heeft het circuit goedgekeurd. De laatste weken waren er zorgen of het wel op tijd klaar zou zijn. De toplaag van de baan is pas een paar dagen geleden aangelegd. De grote prijs van Zuid-Korea wordt 24 oktober verreden.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 VVD'er Halber Zijstra wordt de nieuwe staatssecretaris. CDA kiest vandaag een nieuwe fractievoorzitter als opvolger van Maxime Verhagen. Namen die circuleren voor de functie zijn die van Sibrand van Haarsma-Buma en Henk-Jan Ormol. De Chileense mijnwerkers die morgen worden bevrijd willen eerst hun familie ontmoeten voordat ze interviews afgeven. Dat heeft een PR-adviseur gezegd. Vanaf morgen vroeg, 5 uur Nederlandse tijd, worden de mijnwerkers één voor één omhoog gehaald. De hele operatie duurt zeker anderhalve dag. De import van illegaal gekapt hout in de Europese Unie wordt strafbaar. Een wetsvoorstel daarvoor is door EU-lidstaten goedgekeurd. Daarin staat dat houtimporteurs vanaf 2013 moeten kunnen aantonen dat hun hout legaal is gekapt. Zo hoopt de EU de illegale kap van tropisch regenwoud tegen te gaan. Hoe illegale houtimport zal worden bestraft moet nog worden afgesproken. In Frankrijk hebben reddingswerkers het lichaam van de speleoloog Eric Establi gevonden. Hij is verdronken. Establi kwam vorige week zondag niet terug van een klim- en duiktocht door grotten in de Ardèche. Gisteravond vonden twee Britse duikers zijn lichaam op ruim 800 meter van de ingang van het gangenstelsel. Door een instorting was de weg naar de uitgang geblokkeerd. Dierenpark Emmen gaat failliet als er niet fors wordt ingegrepen. Staat in een onderzoeksrapport dat aan de gemeenteraad van Emmen is gepresenteerd. Het park leidt al jaren miljoenen verliezen. Als oplossing suggereerde de